Goedemorgen, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het RIVM wist al voor corona dat er te weinig ziekenhuisbedden waren. In een interne memo staat dat de capaciteit onvoldoende is. En die info berekende het RIVM al voor de eerste coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld. Maar het Zorgministerie deelde die berekening niet met de ziekenhuizen. Die hadden zich best eerder extra willen voorbereiden, zegt ook het ziekenhuis in Breda. Ik heb echt slapeloos nacht gehad omdat we de volgende dag geen maskers meer zouden hebben in mijn ziekenhuis. En dat had je, denk ik, als je eerder dit serieus had genomen en eerder daar ook op geacteerd had, ja, hadden we dat veel beter kunnen managen. Het ministerie wil niet zeggen waarom ze het niet op tijd tegen de ziekenhuizen hebben gezegd. Even opletten als je met het OV moet vandaag. NS rijdt alweer met minder treinen vanwege een personeelstekort. En er is ook een staking van buschauffeurs in de provincie Utrecht. Het gaat dan om de streekbussen. Chauffeurs willen een betere CAO. Een spannende dag voor tennisser Tim van Rijthoven, die zijn debuut maakt op Wimbledon. Hij kreeg een wildcard om mee te doen aan dit wereldberoemde toernooi nadat hij eerder deze maand bij een ander toernooi de nummer 1 van de wereld versloeg. En dat maakt dit toernooi toch even anders, zegt Van Rijthoven. Er komt wel uh, eh, een iets andere Tim de baan op, maar ik hoop eh, dat dat eh, niet voor heel veel gekke dingen gaat zorgen. Om ongeveer 4 uur vanmiddag stapt hij de baan op. En de NASA heeft een raket gelanceerd vanuit Australië. Het was voor het eerst in 27 jaar en deze man vond dat prachtig. 3, 2, one, go! raket gaat de straling van sterrenstelsels bestuderen. En er komen nog twee lanceringen bij, volgende week en de week daarop. De NASA zegt dat Australië heel geschikt is om raketten vandaan te lanceren... vanwege droge weer en de stabiele lucht. Het weer, soms zijn er wolken, soms is er zon. Vanmiddag kan het vanuit het zuiden een beetje regenen. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen vrij zonnig en tussen de 20 en 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arner Broekhuis van de ANWB. Korte files staan er op de A1 richting Amersfoort tussen Naarden en het Kroopit Nes, 5 kilometer met zo'n 5 minuten oponthoud.